En dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een gijzeling bezig in de gevangenis in Vught. Dat gebeurt op de psychiatrische afdeling. Daar worden twee medewerkers gegijzeld. Volgens de Telegraaf door Corné H., de man die begin vorig jaar mensen gijzelde in een café in Ede. De politie is buiten het gebouw massaal aanwezig, zegt justitieredacteur Remco Anninga. Onder andere eh, de DSI, eh, de dienst eh, speciale interventies. Nou, die zijn gespecialiseerd in dit soort situaties. Ze hebben ook de beschikking over onderhandelaars. Nou, die kunnen met een gijzelnemer ja, in gesprek. En nu is het natuurlijk afwachten of het lukt om de situatie daar nou, snel weer onder controle te krijgen en, en die gijzeling te beëindigen. De gevangenis in Vught bestaat uit reguliere afdelingen en de EBI, de extra beveiligde inrichting waar zware criminelen zitten opgesloten. Demissionair mediaminister Gauke Moes heeft gereageerd op de bedreigingen aan de hoofdpiet. Gisteravond werd bekend dat Niels van der Laan meerdere keren met de dood is bedreigd... omdat hij in het Sinterklaasjournaal iets zou hebben verklapt. En de minister pakt het serieus op. Nou, natuurlijk heb ik vanmorgen even met Sinterklaas gebeld eh, daarover. Want het is natuurlijk nogal wat. En Sinterklaas is eh, niet te spreken over dat soort gedrag. Ik heb zelfs eh, gehoord dat er pieten zijn die overwegen om de roe weer af te stoffen. Minister Moes neemt het trouwens wel echt serieus. Hij noemt de bedreigingen een ernstige zaak. Je ziet het steeds vaker bij supermarkten, maar bij een Lidl in Lelystad was het wel heel erg. Het ene na het andere winkelwagentje verdween. Uiteindelijk waren er nog maar acht over. Een enorm gedoe, zeggen deze klanten. Ik heb gisteren tien minuten staan wachten tot ik een wagentje te pakken had. Zonder, dan is het eh, boodschappen doen niet zo prettig hoor. Want dan eh, moet je alles in je handen houden. En dat eh, is met twee van deze volle tassen toch echt niet te doen. Sinds je er geen muntje meer in hoeft te gooien, worden ze mee de wijk ingenomen. Je ziet altijd wel mensen met een wagentje de wijk inlopen, maar zelden iemand met een wagentje teruglopen. Nou, inmiddels zijn er weer nieuwe karretjes in Lelystad. Sommige klanten vinden dat daar wel weer gewoon muntjes in moeten, zodat ze minder snel worden gestolen. En het weer vanavond droog en dus is de pakjespret compleet. Dit weekend wisselvallig met regen, dat is wat het weer meegeeft.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 Volgens de Telegraaf is de gijzelnemer de man die vastzit... voor een gijzeling in een café in Ede vorig jaar. Hoe de medewerkers eraan toe zijn is onduidelijk. Het Erasmus MC in Rotterdam heeft twee medewerkers ontslagen... die ongeoorloofd in patiëntendossiers hadden gekeken. Bij een controle bleken ook drie anderen in de fout te zijn gegaan. Tegen hen zijn andere maatregelen genomen. Nederlandse activisten die Israël werden uitgezet... weigeren de rekening van vliegtickets te betalen. Ze probeerden met een scheepskonvooi de Gazastrook te bereiken... maar werden opgepakt. De tickets zijn betaald door de Nederlandse overheid. Het weer bijna overal droog. Morgen bewolkt en lichte regen bij 8 tot 11 graden. Dit is ZFM. should lick my wounds and say oh, it was me instead.